1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Twee persoonlijkheid Griet Titulaar is overleden. Dat hebben familieleden bevestigd aan dagblad De Limburger. Volgens de krant verbleef hij de laatste jaren in een privé verzorgingshuis. Titulaar begon zijn tv-carrière als presentator en commentator van grote wetenschappelijke gebeurtenissen als de maanlanding in 1969. In de jaren 80 werd hij nog bekender dankzij het programma Wondere Wereld van de Tros. Ook was hij medeoprichter van onder meer het Huis van de Toekomst en het kantoor van de Toekomst toekomst. Giettitulaar was 73 jaar. De kans is groot dat Emmanuel Macron op 7 mei de Franse presidentsverkiezingen gaat winnen. De verwachting is dat de meeste verliezers van de eerste ronde vandaag hun kiezers zullen oproepen om in de tweede ronde op Macron te stemmen. Behalve Macron is ook Marine Le Pen door naar de tweede ronde. Volgens de eerste officiële prognose heeft Macron de eerste ronde gewonnen met 23,7 procent. En Le Pen is geëindigd met 2% minder, 21,7%. Een adviesgroep in Ierland adviseert de regering om abortus toe te staan zonder beperkingen. In Ierland is abortus verboden, maar er is steeds meer discussie over. Nu heeft de zogenoemde Citizens Assembly zich op verzoek van de regering over de kwestie gebogen.